1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De 22-jarige Deen, die afgelopen weekend in Kopenhagen twee mensen doodschoot... en door de politie werd doodgeschoten, is onder grote belangstelling begraven. Zo'n 500 mensen, vooral jonge mannen, waren naar de islamitische begraafplaats... in een voorstad van Kopenhagen gekomen. Volgens de Deense zender TV2 waren er ook veel jongeren die de doden niet kenden. Het lichaam van de schutter werd afgelopen dag vrijgegeven... en na een korte ceremonie in een moskee in Kopenhagen naar de begraafplaats gebracht. In Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, woedt brand in een wolkenkrabber die de torch, oftewel fakkel, wordt genoemd. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Duizenden bewoners zijn geëvacueerd. Het gebouw is 345 meter hoog en telt 80 verdiepingen. Het bevat meer dan 500 woningen. Het vuur brak volgens lokale media uit op de 50 e etage. Later zou ook elders in de wolkenkrabber brand zijn ontstaan. Het vuur verspreidt zich snel doordat het hard waait. Griekenland is tevreden over het akkoord dat in Brussel is bereikt over voortzetting van financiële steun. Volgens minister Varoufakis hebben de Grieken ruimte gekregen om hun positie te verbeteren. Het Griekse schuldenpakket is verlengd voor vier maanden. Dat is een kortere periode dan waar de Grieken op hadden gehoopt. Griekenland belooft zich eerder aan gemaakte afspraken te houden. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei dat een eerste stap is gezet richting het herstel van vertrouwen. In Erp in Noord-Brabant zijn afgelopen avond drie doden gevallen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Een auto met vier inzittenden reed tegen een boom. De vierde inzittende is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de Gemertse dijk, de N616. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Het weer. Vannacht regen en 4 graden. Overdag eerst buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker voor, door en het wordt een graad of 5.